Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. We leggen de verloren weddenschappen even. Speel je poker, nu ook op je telefoon. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ChristenUnie en SP willen mensen die gevoelig zijn voor gokken beschermen. Ze willen een verbod op de reclames, in elk geval voor 9 uur s avonds. We zien een enorm uitnodiging naar Jan en alle mannen om ook mee te gaan gokken. Die allemaal verliezers gaan worden. Ik vind dat zo zonde en helemaal voor onze kinderen. Die worden nog niet eens meegenomen bij de echte serieuze verslavingsproblematiek. Maar het leidt gewoon heel erg vaak tot problemen. En mensen die verantwoord een, eh, een gokje willen wagen, die weten hun wegen wel te vinden. Daar zijn die ongerichte reclames op alle groepen helemaal niet van nodig. Alle ziekenhuizen moeten een groot deel van de operaties afzeggen. Ze zijn te druk met coronapatiënten, vertelt verslaggever Arjen Noorlander in Den Haag. En dat betekent praktisch gezien dat alle planbare zorg in Nederland moet worden uitgesteld. Je knieoperatie, je heupoperatie, hij zal voorlopig niet doorgaan. Gisteravond hebben de experts van het OMT nog gepraat over nieuwe maatregelen. Het kabinet houdt morgen een persconferentie. Voetbal. Grote kans, komt de maken aan. Aller 1-1. Verrassend en daar is hij. En daar is hij weer. Aller heeft nummer 9 gemaakt in de Champions League. De spits van Ajax is zijn geld meer dan waard. 9 doelpunten in zijn eerste 5 Champions League wedstrijden. Dat is een record. Ajax won gisteren met 2-1 van Beşiktaş. De Amsterdammers waren al geplaatst voor de volgende ronde... maar is nu ook, zijn nu ook definitief de beste van de pool. Borussia Dortmund is er na de winterstop niet bij in de Champions League. Die club verloor van Sporting. Manchester City en Paris Saint-Germain gingen ook lekker gisteren. Zij zijn allebei door. Het weer, er trekt regen over het land van noordwest naar zuidoost.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 Het is het laatste niveau voor code zwart... waarbij artsen moeten bepalen wie wel en wie niet naar de IC mag. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in vier fusiegemeenten in Noord-Holland en Brabant... hebben de lokale partijen het goed gedaan. In drie van de vier nieuwe gemeenten is een lokale partij in de voorlopige uitslag de grootste. Bedrijven hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. En dat heeft soms vervelende gevolgen, bijvoorbeeld als het gaat om de werkdruk. Het weer, trekt regen over het land.